Zes uur. De Kok met het NOS Journaal. De problemen met de sensor van het verongelukte vliegtuig van Lion Air... kunnen mogelijk ook optreden in andere toestellen van het type Boeing 737 MAX. Dat valt op te maken uit een noodaanwijzing... die de Amerikaanse luchtvaartautoriteit aan piloten geeft. Bij dat ongeluk met het toestel van Lion Air in de Javazee... vielen eind vorige maand 189 doden. Van het type vliegtuig zijn er wereldwijd ruim 200. Een man en een vrouw uit Roermond zijn opgepakt voor handel in drugs, geld en bitcoins via het dark web. In de woning van het stel lag meer dan 25.000 euro en tientallen kilo's aan drugs. De arrestaties volgden op een onderzoek naar cryptofoons. Dat zijn versleutelde telefoons die criminelen gebruiken. Dinsdag werd duidelijk dat de politie door het kraken van een geheim chatprogramma een netwerk van cryptofoons had ontmanteld. De man die in een bar in Californië twaalf mensen doodschoot... was een oud-marinier, zo zegt de lokale politie. Zijn motief is nog niet bekend. De 28-jarige dader pleegde na de aanslag vermoedelijk zelfmoord. Hij opende het vuur tijdens een drukbezochte dansavond... in de buurt van Los Angeles. Een man uit Amsterdam moet vijf jaar de cel in... omdat hij een handgranaat liet ontploffen... onder de auto van oud-profvoetballer Evander Snow. Dat gebeurde vorig jaar zomer in Amsterdam-West. Snow zat op het moment van de ontploffing in een café om de hoek. Mogelijk was de aanleiding voor de aanslag een afpersingszaak... waarbij Snow was betrokken. In de rivier de Berkel bij Lochem zijn duizenden dode vissen gevonden. Mogelijk komt dat door een leidingbreuk... waardoor industrieel restwater de rivier instroomde. Nog levende vissen zijn gevangen en naar schoner water gebracht. En koningin Maxima gaat volgende week weer aan het werk. Ze is weer hersteld van de darminfectie... waardoor ze onder meer een reis naar Tanzania moest afzeggen. Komende woensdag is Maxima bij de lancering van Schuldenlab NL. Die stichting heeft als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. Het weer vanavond en vannacht trekken wolkenvelden over het land... en dan kan er ook wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen begint dan bewolkt, maar al snel komt de zon erbij... en dan wordt het max...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 Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Een kwartier vertraging heb je op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo. En maar liefst drie kwartier in de file sta je op de A10, de ring van Amsterdam... vanaf de ring Noord, vanaf Landsmeer tot knooppunt Watergraafsmeer. Bij Watergraafsmeer is een ongeluk Gebeurt en daar zijn twee rijstroken dicht. 40 minuten vertraging is er op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Nieuwegein. 20 minuten op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar tussen Krommenie en Uitgeest.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 Once there was this cute Got into an accident and God had come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the car had smashed us all.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 It's the way that I wanna live. It's my prerogative. I can do just what I feel. It's my prerogative. Nobody can tell me what to do. It's my prerogative. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. celebration tonight.